Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Drie op de vier Nederlanders willen wel een coronaprik, heeft onderzoeksbureau Ipsos uitgezocht. De laatste maanden neemt het aantal mensen dat zich wil laten vaccineren toe. 8% geeft aan dat hij zeker geen prik wil, 7% waarschijnlijk niet en 10% weet het nog niet. Opvallend is ook dat minder jonge mensen bereid zijn om zich te laten prikken tegen corona. 65% van de ondervraagde mensen tussen de 18 en de 35 wil zo'n vaccin. Engeland is weer in lockdown, want door een besmettelijke variant van het virus loopt het aantal coronagevallen daar snel op. Premier Johnson maakte de maatregelen gisteravond bekend. With most of the country already under extreme measures, it's clear that we need to do more together to bring this new variant under control while our vaccines are rolled out. Vanaf vandaag zijn de scholen dicht, behalve voor kinderen van mensen die in de zorg werken. Ook veel winkels zijn dicht en restaurants mogen alleen open voor bezorgen en afhalen. Voor een coronavaccin heb je twee prikken nodig en wacht niet te lang met die tweede, zeggen steeds meer medicijndeskundigen. Groot-Brittannië en Denemarken hebben besloten om de tweede prik uit te stellen... zodat meer mensen al snel hun eerste inenting kunnen krijgen. Maar het is onduidelijk of het vaccin dan wel net zo goed werkt. In Alkmaar is gisteravond een groot gebied afgezet om een enorme vuurwerkbom weg te halen. Een zelfgemaakt ding gemaakt in een dikke grijze PVC-buis. De regionale omroep sprak met de man die ernaast woont. Die bleef rustig. Ze belde aan dat er een explosief lag en dat ik even aan de andere kant van de kamer moest gaan zitten. Omdat er kans was dat het hier door de druk van het vuurwerk iets op de woning zou gaan gebeuren. Hoe voelt u zich? Oh, ik voel me wel goed, want ze, want de politie heb ik nooit problemen mee. Leger en bomexperts hebben het ding uiteindelijk weggehaald. Een lokale nieuwssite zegt trouwens dat het alleen maar sterretjes in die buis zaten. En dat het dus ook meer een rookbom was dan een explosief. Maar de politie wil daar niks over zeggen. Het weer, het regent nu nog een beetje, maar het wordt steeds droger. De rest van de dag blijft het wel grijs en maximaal 3 graden.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 Net als Pfizer en BioNTech waarschuwt nu ook de Amerikaanse toezichthouder FDA... dat er echt drie weken moet zitten tussen de eerste en de tweede coronavaccinatie. Als je langer wacht is de werking niet zeker. Door de coronacrisis is de Nederlandse bevolking vorig jaar veel minder gegroeid dan verwacht. Er kwamen zo'n 63.000 inwoners bij. De helft minder dan in 2019, meldt het CBS. Door de corona-epidemie waren er meer sterfgevallen en de immigratie lag een tijd stil. En Albert Verlinde is geïnstalleerd als gemeenteraadslid in Vught. De showbiz-expert was lijstduwer voor de VVD bij de herindelingsverkiezingen in november. those tender chestnuts high. If I tell you that I love you, forever to be true, we'll always be together. This I promise you. No matter what, no matter when, no matter why, what I feel it's true. the time. I can deny it, I'm thinking of you. The first time I saw you, I felt your heart so this I promise you. I tell you that I love you Forever you'll be mine A love that's filled with understanding It will stand the test of time this I promise you. We'll always be together. This I promise you. I need your love, love, love. Well, the It's light outside That's all I have to say Please stay away I'm isolating low-key You overreact while you lie. Please tell me what I have done To earn this gunshot at me for my heartbeat Bleeding from my nose Bullseye I suppose I'm still standing things you are and all the things you mean to me.